Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse CO2-uitstoot moet veel verder omlaag. Dat zei het Nijpels in Nieuwzuur. Nijpels is voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Volgens hem moet de CO2-vermindering worden opgehoogd van 49 naar 55 procent in 2030. Ook de Europese Unie als geheel wil 55 procent minder CO2-uitstoot. Om het Nederlandse doel te halen zijn extra maatregelen nodig... die veel voorbereidingstijd kosten. Nijpels pleit daarom voor om al tijdens de kabinetsformatie besluiten te nemen over aanvullende maatregelen als rekeningrijden en een hogere belasting op gas. In het zuidwesten van Niger zijn zondag bij aanvallen op dorpen zeker 137 mensen omgekomen. Drie dorpen werden door gewapende mannen op motorfietsen onder schot genomen. Volgens de autoriteiten gaat het om een van de dodelijkste incidenten in jaren. Wie de daders zijn is niet bekend. Terreurgroepen als Boko Haram en Al-Qaeda plegen vaker van dit soort gewelddadige aanvallen, maar eisen die zelden op. Vorige week werden in hetzelfde gebied ook al tientallen mensen gedood en in januari vielen bij aanvallen zeker 100 doden. De lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot en met 18 april. Voor Pasen wordt geen uitzondering gemaakt. De Duitse bondskanselier Merkel vergadert sinds vanmiddag met de premiers van de 16 deelstaten vanwege het aantal coronabesmettingen. Dat bereikte vandaag de hoogste stand sinds eind januari. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk is in een week tijd meer dan verdubbeld. Gisteren werden bijna 15.800 nieuwe gevallen gemeld. Een week geleden waren dat er nog geen 6500. Ook het aantal covid-patiënten op de intensive care is het hoogste sinds november. Het weer het is wisselend bewolkt en er is kans op mist.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 Oh, yes, they can. shoving and the 9. shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I break them off tricks. Let's play that it's thick. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit.